Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet snel wat gebeuren tegen het grote aantal internationale studenten in Nederland. Dat vinden veel partijen in de Tweede Kamer. Bijna de helft van de eerstejaarsstudenten komt niet uit Nederland. En dat is te merken bij de universiteit in Amsterdam. Where are you from? China. From Warsaw, Poland. I'm from Italy. Uh, Romania. I'm from Germany. Nou ja, heel veel Engels om je heen. En dat Nederland populair is, zien ze ook bij de opleiding psychologie. Het percentage internationale studenten is 70%. Als we niks doen, dan kan dat toenemen naar 80%, 90%. Wie weet waar dat ophoudt. Maar er is al een enorm tekort aan studentenkamers... en dat wordt er met al die buitenlandse studenten niet beter op. De regeringspartijen CDA en VVD vinden dat minister Dijkgraaf moet opschieten met oplossingen. De man die gisteren met een mes op mensen instak in een metrostation in Brussel... wordt verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit. Dat meldt Belgische justitie. De man van 30 stak drie mensen neer vlakbij het hoofdgebouw van de EU. Een van de slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. De aanvaller had waarschijnlijk geen terroristisch motief. De NPO wil opnieuw een boete uitdelen aan Ongehoord Nederland. De omroep zou opnieuw de journalistieke code hebben overtreden met het programma Ongehoord Nieuws. Het zou stelselmatig de fout in gaan. De NPO deelde al twee keer eerder een boete aan ze uit. Boze leraren gaan vrijdag demonstreren in Amsterdam. Ze zijn tegen een plan om op veel basisscholen in de hoofdstad... niet meer alleen leraren die daarvoor opgeleid zijn voor de klas te zetten... maar ook wisselende, niet bevoegde mensen, zoals kunstenaars of advocaten. Dat willen ze doen omdat er een groot tekort is aan leraren. Maar volgens de Onderwijsvakbond is dat geen oplossing om zomaar iedereen voor de klas te zetten. Dit is vaak hoe mensen eh, in bestuurdersfunctie denken over het onderwijs. Onderwijs is niet het geven van losse vakken, maar onderwijs is een totaalpakket. Op de basisschool leer je met elkaar omgaan en dat doe je gedurende de hele dag. Dat moet je laten begeleiden door een professional, door een bevoegde. Het weer nog, vanavond en vannacht helder en droog bij 2 tot 5 graden. Morgen bewolkt, regenachtig en een stevige wind bij maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen knoop het Eemnes en Almere Haven is de vertraging een half uur.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 Sell it, Ma, sell it. Good morning, my Een heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma samengesteld en presenteer het vandaag. En vandaag staat de jazz trompet centraal. Het is een van de favoriete instrumenten van mij in de jazz. Het zijn de nummers die je in de films ziet, in het nachtleven van de films... vooral die mij de jazz ingetrokken hebben. En het eerste nummer is daar een mooi voorbeeld van. Het is het nummer Black Coffee van Peggy Lee. Het is... Uh, eigenlijk eh, de eerste opgeschreven in 1948 door Sonny Burke. Toen was er al discussie over van wie heeft het nou eigenlijk geschreven. Want Mary Lou Williams die vond dat het erg leek op What's the Story Morning Glory. Die zij in de jaren 30 had um, gecomponeerd. En eigenlijk als je nog verder terugkijkt... dan zouden de eerste melodieën wel uit eh, de jaren 20 kunnen komen. Van een bluesnummer, dat heet Aunt Hackers Blues. Maar goed, Um, Black Coffee is het geworden en daar is Peggy Lee heel bekend mee geworden.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 van Peggy Lee. En dit is het soort trompet waar ik, eh, waar ik verliefd op werd eh, heel lang geleden. En wat ik nog steeds zo mooi vind. Ik ga verder met Jack Sheldon. Een trompetist die eh, ook bekend is van de televisie. Hij zingt ook en hij heeft geweldige ja, muziek gemaakt. Gaat luisteren naar het nummer Angel Eyes. Hij wordt vergezeld door een aantal bekende mensen... zoals Barry Harris op piano... Rufus Wright op bas en Ben Riley op drums en Jerry Dodgen op sax. Angel Eyes, het nummer komt van het album Playing for Change, Jack Sheldon. Jack Sheldon, een meester in het, eh, wat ze noemen het middentempo. Uh, ik had hem eh, nog niet heel veel van hem gehoord. En voor mij dus weer wederom een nieuwe ontdekking in de jazz. Niet zo heel lang geleden. En zo blijf ik mezelf verbazen omtrent de nieuwe artiesten. mooie nieuwe albums die ik tegenkom na al die jaren. Het volgende wat ik heb klaar liggen is van Teus Nobel. De Nederlandse Teus Nobel. Ook een geweldige trompetist. In 2021. In mei heeft hij in eh, Tilburg in de jazzclub Paradox een live album opgenomen. En ehm, daarop speelt hij samen met Alexander van Popta, piano... en Jeroen Vierdag op bas en Tuur op drums. Het nummer heet Merino. Het album heet The Pleasure is the Measure. Gaat u luisteren naar de Teus Nobel Liberty Group. oh, you. luistert naar Teus Nobel met Merino... van het album Pleasure is the Measure uit 2021. Eh, ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien... omdat het eh, ja, gewoon te lang duurt, bijna 9 minuten. En ik heb nog veel meer mooie muziek klaar liggen. En een daarvan is een eh, album van Miles Davis, Kind of Blue. Een speciale uitvoering uit 2008. En daarvan ga ik draaien Blue in Green... En ja, dit, dit, album is een van de mooiste jazzalbums uh, die gemaakt is. Dus geniet van Blue in Green, Miles Davis. Davis met Blue in Green. En natuurlijk wordt hij hierop vergezeld door John Coltrane. En over John Coltrane gesproken. Ik heb natuurlijk ook een aantal nummers... Eh, die niet zo heel erg met een uh, bekende trompetspeler te maken hebben. En het volgende nummer wat klaar ligt... is van het Ferdinand Povel kwartet. Het is een, ehm, een kwartet wat ehm, bestaat naast Ferdinand Povel... Wim Overgaal op gitaar, op bas Rob Langreizen en op drums ehm, John Engels. Het is opgenomen in eh, Leersum in 1988. En eh, Ferdinand Povel speelt uh, tenorsax op een aantal nummers... en sopraansax op de resterende nummers. Hij heeft een geweldige stijl en ehm, hij lijkt een beetje in zijn stijl... op de Britse saxofonist Tubby Hayes. Het nummer heet Old Folks. Het komt van het album Some Other Blues van het Ferdinand Povel Quartet. klanken van Wim Overgaal En natuurlijk speelt hij samen met um, Rob Langerijs, John Engels en Ferdinand Povel op dit eh, mooie nummer. Het nummer duurt helaas te lang om eh, helemaal te draaien. Ik ga verder met eh, een andere saxofonist, namelijk met Sonny Rollins. het komt van het album The Standard Sonny Rollins uit 1965. En naast Sonny Rollins op tenorsax, Herbie Hancock op piano... Bob Crenshaw op bas, Mickey Roker op drums... Het nummer heet Winter Wonderland, Sonny Rollins. was Sonny Rollins met eh, Winter Wonderland. Ik ga verder met eh, opnieuw een trompetist, Terrell Stafford. Hij heeft een eh, album gemaakt dat heet This Side of Strayhorn. En dat gaat natuurlijk over Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, de arrangeur en pianist... die in de band van Duke Ellington speelde... en die samen met Duke Ellington heel veel muziek geschreven heeft. En naast... Ehm, de muziek van Duke Ellington heeft hij ook eh, zelf heel veel stukken gecomponeerd. Terrell Stafford zelf is een, ehm, eh, trompetist. Hij is eh, een grote fan van Lee Morgan. Lee Morgan is ook een van mijn favoriete trompetisten. Die komt straks nog aan bod in het tweede uur. En hij speelt hierop samen met Bruce Bart op piano... Peter Washington op bas, Dana op drums. En ehm, gaat u luisteren naar Multicolored Blue van Terrell Stafford. Colored Blue. Ik ga verder met opnieuw een eh, magische trompetist, Freddie Hubbard. Het is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Dus ik ben eh, gewoon weer terug na het nieuws van 11 uur... met nog veel meer mooie jazzmuziek... waarin de trompet centraal staat. Het nummer wat ik klaar heb liggen van Freddie Hubbard heet Caravan. Het is natuurlijk door vele artiesten eh, uitgebracht... en is eigenlijk volgens mij voor het eerst groot geworden... onder de vlag van Duke Ellington. Naast Freddie Hubbard op trompet, Curtis Voller op eh, trombone. John Gilmore op tenorsax, Tommy Flanagan op piano, Art Davis bas, Louis Hayes op drums. Het is opgenomen in 1962. Het is opnieuw uitgebracht in 2011 onder de noemer The Artistry of Freddie Hubbard, Caravan. die was plotseling klaar. Dat was nog niet helemaal eh, verwacht. Dit was eigenlijk het laatste nummer van het eh, eerste uur van CFM Jazz.